Uur. Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De hoofdverdachte in een afpersingszaak rond een fruitbedrijf in Gelderland... moet een stuk langer de gevangenis in. In eerste instantie kreeg Ali G. bijna 20 jaar cel... maar in hoger beroep is dat 26,5 jaar geworden. Hij is volgens de rechter het brein achter allemaal aanslagen en bedreigingen bij medewerkers van een fruitimporteur in Hedel. Bij dat bedrijf werd 400 kilo cocaïne gevonden tussen de bananen. Ze hadden er zelf niks mee te maken en vertelden het aan de politie. En toen kwamen de aanslagen, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Niet alleen bij huizen van medewerkers, maar ook familie van medewerkers en bij ex-medewerkers. Er werden huizen beschoten, mortierbommen en handgranaten geplaatst en woningen in de brand gestoken. En eh, het Hof eh, komt dus uit op die eh, maximale straf hiervoor. Elf anderen die betrokken waren bij de afpersingen kregen vandaag ook celstraffen. Het Israëlische leger breidt zijn aanvallen in het noorden van de Gazastrook uit. Militairen zijn een wijk van Gaza-stad binnengetrokken. Bij een aanval op een schoolgebouw daar in de buurt zijn 29 Palestijnen gedood. Onder wie 18 kinderen, zeggen Palestijnse bronnen. De school werd gebruikt als opvangplek voor mensen die moesten vluchten. President Trump heeft volgens Amerikaanse media de top van inlichtingendienst NSA ontslagen. Het gaat om de directeur en de onderdirecteur. Waarschijnlijk heeft het te maken met een complotdenker die deze week Trump bezocht. Die zei toen tegen Trump dat hij de twee bazen van de NSA moet ontslaan... omdat ze niet trouw aan de president zouden zijn. En in Amsterdam is het onmogelijke gebeurd. Het allerslechtste vrouwenvoetbalelftal van de stad heeft eindelijk een wedstrijd gewonnen. En niet zomaar, het werd zelfs 3-1. Ik schreeuwde zo hard, het was zo'n lekker gevoel. Het gevoel kennen jullie niet echt, hè? Nee, eigenlijk niet. <laughs> Ze gingen er eindelijk in. Dat gebeurt niet vaak. 3 ook gewoon. WVH, EDW, dames 4 heeft voor het eerst in, hoeveel dagen waren het? 764 dagen of zo een wedstrijd gewonnen. Jullie staan nog wel laatste, denk ik, toch? Ja, zeker, zeker. het gaat alsnog een stuk beter dan vorig seizoen. Toen eindigden ze onderaan met precies 0 punten... en incasseerden het elftal 195 doelpunten. Het weer, het is volop lente met veel zon bij 18 tot 22 graden. Morgen wordt het net zo zonnig, maar dan wel ietsje koeler. In de noorden is het dan een graad of 14 en in het zuiden 19.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 Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from About me And all the many times you cried And wherever you may wander May good fortune be your guide.